uur. Jeroen van Kamp met het NRW Journaal. Het Verenigd Koninkrijk trekt nog eens ruim anderhalf miljard euro uit... voor militaire steun en hulp aan de Oekraïne, heeft premier Johnson bekendgemaakt. Dat is bijna een verdubbeling van de steun die de Britse regering geeft. Het zou gaan om de grootste financiële bijdrage van de Britten... aan een conflict sinds de oorlogen in Irak en Afghanistan. Eerder stuurde het Verenigd Koninkrijk onder meer al antitankraketten... en luchtverdedigingswapens naar Oekraïne. Volgens het Russische leger zijn sinds eind februari ruim een miljoen mensen uit Oekraïne naar Rusland overgebracht. Onder hen bevinden zich meer dan 200.000 kinderen, meldt het ministerie van Defensie. Volgens het ministerie zijn alleen vrijdag al bijna 19.000 inwoners vanuit Oekraïne naar Rusland vertrokken. Rusland spreekt van het redden van bedreigde burgers uit gebieden waar wordt gevochten. Oekraïne zegt dat Rusland mensen ontvoert en verhindert dat ze naar door Oekraïne gecontroleerde gebieden verhuizen. Door hevige bosbranden in de Siberische regio Krasnojarsk... zijn de afgelopen dagen zeker zeven doden gevallen en 19 gewonden. Onder de gewonden zijn zes brandweermannen, meldt sproot TAS. In het gebied werden ruim 270 brandhaarden geteld. Meer dan 800 huizen en gebouwen werden verwoest. Het bluswerk wordt bemoeilijk door de harde wind... maar volgens de autoriteiten zijn alle branden nu onder controle. In de regio is de noodtoestand uitgeroepen. Het dodental als gevolg van de explosie in een hotel in de Cubaanse hoofdstad Havana is opgelopen tot 27. Onder de doden zijn vier kinderen en een zwangere vrouw, melden Cubaanse autoriteiten. Daar raakten 81 mensen gewond. De explosie werd hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een gaslek.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 Don't be shy girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see You touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Excuse me, beg your pardon, girl. Do you have any idea what you're starting, girl? You got me tingling, come to me mingling, stepping off, looking bootylicious and jingling. When you walk, I see it, baby girl. When you talk, I believe it, baby girl. I like that thick, petite, and pretty, little touches of ditty. Like my bikini, like, hey ladies, drop it down. Just wanna see who touch the ground. Hey ladies, drop it down. Just wanna see who touch the ground. Hey your girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Shake your body like to I must say you're the brightest thing in here. You're so hot, people need some rain in here. Time to make X gangsters bang in here. Girl, you could do anything you want in here. Down if you want to, down if you want to. You ain't even gotta drop down if you want to. Cause I've never seen you shake standing. Either way you do it, you look Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. at a time. I'm getting closer. I know she's hard to find. Instinctively attracted to take the path of love into the night.